uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Nederlandse trainingsmissie in Irak wordt zo snel mogelijk hervat. Maar een datum is er nog niet. De missie werd twee weken geleden stilgelegd... na het oplopen van spanningen in de regio... vanwege de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Volgens ministers Bijleveld van Defensie en Blok van Buitenlandse Zaken... zijn de veiligheidsrisico's zorgvuldig onderzocht. En volgens hen is gebleken dat de bijdrage aan de anti-IS-coalitie... weer kan worden hervat. Onderwijsvakbond AOB verwacht een grote opkomst... bij de landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari. Met nog twee weken te gaan hebben tot nu toe meer dan 2200 scholen... laten weten dat ze die dagen dicht blijven. De bonden vinden dat er structureel meer geld voor het onderwijs moet worden vrijgemaakt. Begin november bleven bij een vergelijkbare staking bijna 4500 scholen dicht. Twaalf Rotterdamse ouders die nog wachten op inzage in hun dossier in de toeslagenaffaire... hebben de relevante stukken gekregen. Dit keer zitten er geen volledig weggelakte pagina's bij... en heeft de Belastingdienst gekozen om geen zwarte, maar witte lak te gebruiken. Eerder was er ophef over dossiers die voor het grootste deel waren zwart gelakt. Voor de ouders voelde dat als een nieuwe klap in het gezicht... en het droeg bij aan de val van staatssecretaris Snel. Medewerkers van Schiphol, de Tweede Kamer, onderwijsinstellingen en gemeenten door heel Nederland kunnen voorlopig niet meer thuiswerken. Het thuiswerksysteem van het bedrijf Citrix is bij de organisaties uitgeschakeld... op advies van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Vorige maand kwamen ernstige beveiligingsproblemen bij Citrix aan het licht... en die zijn nog steeds niet opgelost. De eerder door Citrix aanbevolen maatregelen om de kwetsbaarheid te verminderen...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 Art Inc het is weekend. En weet niet wat je doet. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa face wat ik zoek. Okay. up, zijn dames in het face up, face zakken zitten goed. We knallen wat flessen en de shotjes zijn face Oh, face up, weekend. up, face up, face up, face welkom dames en heren bij het tweede uur van ZFM. Het weekend in. U krijgt van mij de 40 beste platen, uh, eh, danceplaten van deze week. De eerste 20 hebben we natuurlijk gehad. Ik zal ze zo nog even opnoemen. we hebben straks een nieuwe nummer 1. Zoals ik al zei, eh, zal ik even de platen opnoemen die we al in het vorige uur gedraaid hebben. Nummer 40, Home van Martin Garrix. Ik denk niet dat hij volgende week nog in de top 40 van de danceplaten zal staan. Want hij zakt nu wel heel snel. Op nummer 39 Harder van Jack Jones en Biba Rexa. 38 SOS van Avicii verlaat langzamerhand ook de dance top 40. En dan 37, You Little Beauty van Fisher. Op 36, nieuw binnengekomen deze week, Make It To Heaven van David Guetta en Morton. Op 35, Winter Wonderland, eh, Sam Veld. Die begint wel al te dalen, dus het is maar de vraag of hij de kerst haalt. Dan op 34 All Around the World van Rehab en A Touch of Glass. Dan op 33 The Drill, Magnificence en Seven Skies. Op 32 Universal Nation van Bart Skills en Push. En dan op 31 we eh, vorige week nog op 38. Grado van Sievert. Op 30 Joyce Roberto van Suras. En dan op 29 ook nieuw binnengekomen deze week. Rabbit Hole van Kelm Fat en Jam Cook. Op 28 You Got The Love. Van Kierno Silva en Movalk. En op 27 San Francisco van Dondola. Dolla. Op 26 Losing It van Fisher. En op 25 I Love You Armin van Buren. Deze week vier plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Op 24, We Got Love van Zigala Viet en Ella Henderson. En op 23, Jack Jones en Ella Henderson met This Is Real. Vorige week nog op 29, dus stijgt zes plaatsen. Dan op 22, Don't Call Me Up van Mabel. Begint ook te dalen. En dan op 21 Soldier van Ovaya. En als laatste, maar not least, Instagram van Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta op nummer 20. En dan gaan we natuurlijk over naar het nummer 19. Dat is Too Much van Kubri. Nummer, nummer 19. 19, 19, 19. You think I give a fuck? Nah, I got too much. I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. Too much. to see them, and instead I pour the milk. Nummer 17. talking about free your mind, free your body, free your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body. Free your mind, free your soul. people talking about through your mind, through your body, through your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body. Free your mind, free your soul. talking about through your mind, through your body, through your soul.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 Op 18 was Oer Milk met Robbie, Dorothy en Kees. Op 17 Ritual van Rita Ora, Chesto en Jonas Blue. En op 16 deze week nieuw binnengekomen Free Your Body. En wat een plaat van Chris Lake en Solardo. En dit is natuurlijk Narcotic van You're Yannick en Zenex.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 Mijn collega's hebben natuurlijk weer een perfect programma voor je, waardoor je nog meer in de feeststemming komt. Maar nu nog de laatste platen van de Dance Top 40. Net hoorde u op nummer 13 Pump eh, van Endor. En dan op 12 I View Love van Sam Smith. Beide zijn deze week dus tegen op nummer 11. En dan blijft hij al uh, een tijdje staan. Post Malone van Sam en uh, Rani. En dan hebben we nog natuurlijk op 10 net gehad. God is a Dancer van Chesto en Mabel.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 Zetten we het weekend in. Wij knallen u het weekend in. Dus zit klaar voor de laatste acht platen. Want eh, dit was eh, Move Your Body op nummer 8. Vorige week nog op 7. Op 7 stond Peace of Your Heart van Medusa Feet Good Boys. En op 6 stond Martin Garrix en Dean Lewis met Used to Love. En net hoorde u natuurlijk op nummer 5 Turn Me On van Recon Excalibur Heldens. Zometeen op 4 Hooked van Martin Eiken. En we hebben nog een nieuwe nummer 1 en nog steeds de hoogste nieuwe binnenkomen. Nummer 4 patience, some patience, some patience. Just let me know. Can you? control. Acting like a diva saying you don't want pay. It's gotta be your feisty style. Raise that ground. I love it when you look at me that way. Now we're in the border and mojito at the bar. Reapply your lip because it came off from the glass. The DJ plays your favorite song. Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Maar voordat ik naar de nummer 1 ga van deze week, noem ik heel even nog het lijstje van de laatste 19 van die ik dit uur gedraaid heb. Want op 19 stond Too Much van Kubri. En op 18 Pour van Ruby, Dorothy en Keys. Op 17 Ritual van Rita Ora van Chesto en Jonas Blue. En op 16 is nieuw binnengekomen Free Your Body van Chris Lake en Solardo. Op 15 Narcotic, eh, Junatas en Yannick Zenex. En van op 14 Higher Love mm, van Kigo en Whitney Houston. Op 13 is gestegen Pump It Up van Endor. En op, van op 12 staat I Feel Love van Sam Smith. Op 11 Post Malone, Sam Veld, Feet Rani. En op 10 staat God is a Dancer van Chesto en Mabel. Op 9 staat Roses van St. John. En op 8 staat Marcel Jefferson en Solardo met Move Your Body. Op 7 staat Peace of Your Heart van Medusa. En op 6 staat Use to Love van Martin Garrix. En op 5 staat Termion van Riton en Oliver de Oliver Heldens. Sorry, ik spreek de naam verkeerd uit. En op 4 staat Hoekt van Martin Aiken. Op 3 staat Loose Control van Medusa, Becky Hill en Good Boys. En op 2 staat Ride It van Regard. Dus op 1 staat ook gelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is Don't Start Now. Volgende week is er weer een ZFM met weekend in. Zometeen is er nog Siert. Maar nu krijgt u eerst de nummer 1 van deze week.